een Klomp met het NOS-journaal. De klep van de vliegtuigvleugel die gisteren aanspoelde op het eiland Réunion... is inderdaad van een Boeing 777. Dat heeft Maleisië bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk of het brokstuk afkomstig is van de MH370. Dat toestel verdween in maart vorig jaar spoorloos. Het brokstuk wordt overgebracht naar Frankrijk, waar het verder wordt onderzocht. Ruim de helft van de homo's in Nederland durft niet hand in hand over straat te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. Van de 1700 ondervraagde homo's durft 55% niet hand in hand te lopen. Een op de vijf zegt het afgelopen jaar negatieve reacties te hebben gekregen op hun geaardheid. Vaak gaat het om uitschelden, discriminatie en pesten op het werk. In Rusland zijn drie vrouwen uit Tsjetsjenië opgepakt nadat ze verschillende IS-strijders hadden opgelicht. Via sociale media vertelden ze de strijders dat ze wilden afreizen naar Syrië, maar niet genoeg geld hadden. Als een jihadist toehapte en geld overmaakte, lieten ze niks meer van zich horen. De vrouwen hebben naar schatting zo'n 3000 euro buitgemaakt. Ze kunnen een boete krijgen of een celstraf van zes jaar. Vier kippenslachterijen stappen naar de rechter. Ze vinden dat de controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit veel te streng zijn geworden. De vakbond van pluimveehouders is bang dat door de strengere regels kippenslachters hun baan verliezen. Volgens de vereniging wordt er in Nederland geslacht op een goede en hygiënische manier en is er niks mis met de sector. De NVWA wil niet reageren op de klachten. De organisatie wacht de uitspraak van de rechter af. De winterspelen van 2022 gaan naar Peking. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. De Chinese hoofdstad werd verkozen boven Almaty in Kazachstan. Peking had een streepje voor omdat die stad in 2008 ook al met succes de Spelen organiseerde. Het weer, vanmiddag droog en de zon schijnt geregeld. Wel komen er wat stapelwolken voor. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit weekend warmer en zonniger. Het wordt 20 tot 25 graden. dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.